Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De Nederlanders te hebben om gaswinningsschade te betalen. Om onrust weg te nemen publiceerde de NAM voorlopige cijfers over 2017. In de plannen voor de komende vijf jaar wordt rekening gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade. Bovendien heeft de NAM de beschikking over nog eens 4,3 miljard euro. De NAM komt nu met de cijfers om vooral voor gedupeerden in Groningen eventuele onzekerheid weg te nemen. De Eerste Kamer stemt pas over twee weken over de orgaandonorwet. De senatoren hebben na een dag debatteren nog veel vragen aan de initiatiefnemer, D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zo wil de partijen meer duidelijkheid over de positie van nabestaanden en de rol van artsen. Afgesproken is dat Dijkstra een brief stuurt en dat er volgende week verder wordt gedebatteerd. Een week later kan er dan worden gestemd. Als de orgaandonorwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen... gaat het volgens minister Bruins voor medische zorg nog ruim twee jaar duren voor die wordt ingevoerd. Volgens Bruins is er een langdurige voorlichtingscampagne nodig. De politie onderzoekt de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur dit weekend in Moerdijk. Zondag werd hij op een parkeerplaats bewusteloos in zijn wagen gevonden. Hulpverleners dachten dat hij onwel was geworden. Hij overleed in het ziekenhuis. Nu vermoedt de politie dat hij voor zijn dood is mishandeld. Waarom de politie dat denkt is niet bekend. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft oppositieleider Odinga zich laten inhuldigen als president. Het was een protestactie tegen het bewind van president Kenyatta. Die won vorig jaar augustus de verkiezingen. Toen de verkiezingen ongeldig werden verklaard en de bevolking opnieuw naar de stembus ging, trok Odinga zich terug en won Kenyatta opnieuw. Het weer vannacht en in de ochtend regen of motregen en veel wind. Morgenmiddag opklaringen, maar ook kans op wat hagel of natte sneeuw. Het wordt een graad of 8. De dagen daarna is het wisselvallig. Dit was het NOS Journal.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 There's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mister Andy kaufman has gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me I This is history and I'm making homie. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting more baby. Havana, ooh, nah, nah. way. So sick of saying yes, sir, yes, sir. You're such an instigator. You wanna play the game. Take it or leave it. That's her, that's her. And I can't wait another minute. I can't take the look she's giving. Keep me up all night. One in a million. My lucky. lucky strike. Stuck Thank you. By the fireside.